Mark Hokker met het NOS-journaal. In Colombia. Hulpverleners zoeken zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. De zoektocht gaat moeizaam, omdat de Nederlander in een dichtbegroeid gebied is verdwaald. Veel luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, nemen weer alle passagiers met geldige paspoorten en visa mee naar de Verenigde Staten. KLM zegt verheugd te zijn dat de immigratiedienst weer iedereen in de VS toelaat. Dat gebeurt na de uitspraak van een federale rechter in Seattle... Die heeft het inreisverbod voor zeven moslimlanden opgeschort. De zaak was aangespannen door de zaak Washington, maar de uitspraak geldt voor de hele VS. Het Witte Huis is woedend over het vonnis en president Trump gaat in beroep. CV-ketelfabrikant Nefit waarschuwt dat ketels van het type topline brand kunnen veroorzaken. Het gaat om ketels die van 2007 tot en met 2009 zijn gemaakt. Bij een aantal daarvan is het probleem verholpen, maar bij een kleine 90.000 ketels mogelijk niet. Nefit ontdekte al in 2009 dat branderklemmen in de toplijnketels niet altijd goed worden vastgezet en daardoor kunnen onderdelen smelten. Bij Nefit zijn daarvan zeven voorbeelden bekend. Of er ook ooit brand is ontstaan wist een woordvoerder niet. Veel leden van motorclubs willen die clubs verlaten, maar durven niet uit angst voor de gevolgen. Dat zegt hoofdcommissaris Miltenburg in het AD. Hij is bij de nationale politie verantwoordelijk voor de aanpak van motorbendes. Volgens Miltenburg zoeken afvallige leden steeds vaker hulp bij de politie. Ook al geldt er vanuit de motorclub een strikte zwijgplicht. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en valt er wat regen. In het noorden regent het pas vanavond. Morgenochtend trekt de regen via de Wadden weg, waarna het overwegend droog blijft. Het wordt dit weekend een graad of acht.